worden gestemd. Het land is trots op zijn moderniteit. Verkiezingen van gisteren zijn gewonnen door de centrumrechtse coalitie. Net als in Ierland is de economie in 2009 na jaren van sterke groei ingestort. Na ingrijpende overheidsbezuinigingen groeit de economie weer, maar de werkloosheid is nog hoog.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 Volgens hem is de sultan een abjecte dictator. Wilders verwijst in zijn Twitterbericht naar een demonstratie voor democratie in Oman. Op Twitter schrijft SP-Kamerlid Van Bommel dat hij het met Wilders eens is. Van Bommel vraagt zich ook af of het staatsbezoek aan Qatar later deze week ook niet een beetje dom is. GroenLinks-Kamerlid Van Gent twittert dat de boodschap van Wilders eigenlijk gericht is aan premier Rutte, omdat die politiek verantwoordelijk is. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima dineren morgenavond met de sultan. Sultan nodigde hen uit nadat een staatsbezoek vanwege de spanningen in Oman was uitgesteld. In Cairo zijn demonstranten bij het hoofdkwartier van de geheime politie gisteravond aangevallen door mannen met kapmessen en benzinebommen. Zo'n 2000 betogers eisten een hervorming van de veiligheidsdiensten. Volgens de staatstelevisie probeerden ze het hoofdkwartier van de geheime politie binnen te dringen. Werden verdreven door militairen die in de lucht schoten. Toen ze wegrenden werden ze aangevallen door tientallen mannen in burger. Er vielen 15 gewonden. Het afgelopen weekend vonden betogers bij gebouwen van veiligheidsdiensten onder meer bewijzen van marteling en verslagen van afgeluisterde gesprekken. Volgens critici hebben de diensten nog steeds onbeperkte macht. Bij de parlementsverkiezingen in Estland heeft bijna een kwart van de kiezers gestemd via internet. Ze moesten zich daarvoor registreren op de website van de kiescommissie.